1300 mensen belanden zaterdagmiddag in een zware westerstorm... waarna alle motoren uitvielen. Het schip dreef af naar de Noorse kust. Inmiddels zijn 200 cruisegangers geëvacueerd. Dat gebeurde met een helikopter. Ook negen opvarenden van een vrachtschip dat door de stormende de problemen kwam... zijn inmiddels allemaal van boord gehaald. In Maastricht is een stuk van de stadsmuur langs de Sint-Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een naastgelegen vijver, niemand raakte gewond. Hulpdiensten hebben de omgeving afgezet. De stevigheid van de rest van de muur wordt nu onderzocht. Wat de instorting heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Een kapotte roltrap bij het metrostation bij Disneyland Parijs... zorgde gisteravond korte tijd voor paniek onder bezoekers. De geluiden deden denken aan ontploffingen en geweerschoten. Attracties, winkels en restaurants sloten hun deuren. Mensen moesten binnen blijven. In de massahysterie waar volgens de Franse autoriteiten even sprake van was... zijn enkele mensen gewond geraakt. Maar het ging dus om een kapotte roltrap. Van een bedreigende situatie was volgens de autoriteiten geen sprake. En in Israël is Rafi Eitan overleden, de voormalige geheimagent... die nazi Adolf Eichmann in 1960 uit Argentinië ontvoerde. Aitan was een van de oprichters van de Israëlische geheime dienst, de beruchte Mossad, en hij deed mee aan honderden operaties. Premier Netanyahu zegt dat Israël met Eitans dood een heldarmer is. Hij is 92 jaar oud geworden. En dan het weer. Het is bewolkt met in het zuiden vannacht minima rond 5 graden. In het noorden opklaring en kans op mist en vorst aan de grond. Overdag op veel plaatsen zon en een matige westelijke wind.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 Yeah, yeah. And I Zandvoort, op 106.9 I had a dream last night You were there You held my hand so tight I thought I'd just die Do you remember When we used to have so much fun I used to cry sometimes those days are gone.